Het ging over deze opmerking. Wat het onderzoek laat zien, en u refereert aan een onderzoek van de TU Delft, is dat coronatoegangsbewijzen eh, het echt een dempend effect kunnen hebben op de verspreiding van het virus. En wat ze berekenen in verschillende situaties is dat dat wel een 15% dempend effect kan hebben. Daar klopt niets van, zeggen Kamerleden. Want die 15% wordt alleen gehaald als je het overal gaat inzetten, ook op scholen of thuis. En omdat vooralsnog niemand dat van plan is... vinden de Kamerleden dat Kuipers het niet zo had moeten zeggen. Ook omdat er steeds meer twijfels over het toegangsbewijs zijn. Maar volgens minister Kuipers was zijn woordkeus tijdens de persconferentie correct. Een docenten psychologie die les gaf op de Universiteit van Leiden... heeft minstens 15 keer gefraudeerd met wetenschappelijke artikelen. Ze had op allerlei manieren gesjoemeld met gegevens... door bijvoorbeeld data niet mee te nemen in het onderzoek... waardoor de uitkomsten anders werden. De vrouw werkt al niet meer bij de universiteit. Die zeggen dat hun vertrouwen in haar ernstig is geschaad. Een dag nadat het kabinet bekend heeft gemaakt dat er publiek bij sportwedstrijden kan zijn... zijn bij het EK zaalvoetbal in Nederland al vier avonden uitverkocht. betekent dat de tribunes van het Ziggo Dome niet leeg zullen zijn. Bij de beslissende groepswedstrijd tegen Servië zullen er 1250 mensen op de tribune zitten. En een vers getapt biertje, uiteten bij je favoriete restaurant of weer naar de bios. Door de versoepelingen was het allemaal weer mogelijk. Deze medewerkers van een restaurant in Amsterdam keken hier al lang naar uit. Heel blij. Eh, we hebben toch heel lang op moeten wachten. En, eh, nou ja, het is gek dat je iedere keer weer dicht moet, maar het is des te leuker dat je ook iedere keer weer open mag. We zijn er heel blij mee. Ik heb twee maanden niet kunnen werken en klanten zoals John niet kunnen zien. Dus gewoon geweldig om weer terug te zijn en hier gewoon te staan. Ik zie die biertjes op tafel komen en mijn lach gaat niet van mijn gezicht. Niet alle restaurants en kroegen konden vandaag open. Sommigen hebben last van een personeelstekort en zieken door het hoge aantal coronabesmettingen.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 Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. Looking from a window above, it's like a story of Met hij met The Sea of Love. en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. gezellig, Fred. dat is lekker.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 Living without her, I go insane. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes. like the wind Zandvoort. Met nu The Sea of Love. she's an eagle flying high, reaching for heights unforeseen.